Dit is dooral Almegens met het NOS-journaal. Het Europese beleid levert gevaar op voor agenten en burgers, zegt de Europese politiebond. Veel agenten zeggen in een peiling van de bond dat ze het gevoel hebben dat politici wegkijken van de problemen en dat ze aan hun lot worden overgelaten. Aan het onderzoek deden politiemensen mee uit verschillende Europese landen, waaronder Nederland. Vooral politiemedewerkers uit Duitsland en de Balkanlanden klagen dat ze steeds meer te maken krijgen met agressie en geweld door de komst van vluchtelingen. De bond roept Europese instanties op om snel maatregelen te nemen. CDA en D66 willen dat ook andere spoorbedrijven kunnen meedingen om treinen te laten rijden op het HSL-traject. Volgens de partijen is het de NS niet gelukt om met een fatsoenlijke dienstregeling te rijden op het traject. Na het Vira-debakel besloot het kabinet dat de oude Benelux-treinen van de NS over de HSL mochten rijden. regeringspartijen VVD en PvdA vinden het nog te vroeg om de markt open te gooien, maar zeggen wel dat de NS de aanbesteding kwijtraakt als het bedrijf blijft falen. De speel in de Valkenburgse zedenzaak Armin A. is een half jaar na zijn voorwaardelijke vrijlating weer opgepakt. Dat schrijft de Limburger. De 22-jarige A. zou zijn enkelband gesaboteerd hebben moet zich vrijdag voor de rechter verantwoorden. Volgens een advocaat was de enkelband vanzelf kapot gegaan. Armin A. werd een jaar geleden veroordeeld voor mensenhandel en kreeg een celstraf van twee jaar. De rechtbank in Maastricht achter bewezen dat hij in 2014 de 16-jarige Kimberly aanzette tot prostitutie. In Ede zijn weer twee auto's uitgebrand. Daarmee komt het totale aantal autobranden in die gemeente in een paar maanden tijd op 22. Bij een van de auto's was de brand ontstaan onder de motorkap. Politie heeft sporen gevonden die erop duiden dat de brand is aangestoken. De andere brand werd door omstanders snel uitgemaakt. Het weer geregeld zon, in het zuiden wat wolkenvelden. Het wordt 23 tot 26 graden. Later vandaag wat buien. Komende nacht zwaardere buien, soms met onweer. Morgen overdag wordt het met 25 tot 31 graden drukkend warm. Met later op de dag opnieuw forse regen- en onweersbuien.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 to make it again. Wow.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 inspired that there's nothing left to do or say. Think I'll dream till the stars shine. The window whispers and the clouds don't seem to care. And I know inside that it's all mine. It's the chorus of the breaking dawn, the mist that comes before the sun is born. just got me high and it's so beautiful, yeah, yeah. I'm with this deep eternal universe from death until rebirth. You know that.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 FM Zon, Zee, Zandvoort en Zomerhits.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 you.